Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Bij een gasexplosie in een gevangenis in de Amerikaanse staat Florida... zijn tussen de 100 en 150 mensen gewond geraakt. Het zijn zowel gevangenen als medewerkers van de gevangenis. Lokale media melden dat zeker twee gevangenen zijn omgekomen... maar dat is niet bevestigd. Het gebouw stortte door de explosie deels in. Op het moment van de explosie waren er 600 mensen in de gevangenis. De gevangenen die ongedeerd zijn gebleven... zijn naar andere gevangenissen gebracht. Nieuwe beveiligers worden strenger gecontroleerd. Iemand die criminele contacten heeft, krijgt geen baan meer in de beveiligingsbranche. Tot nu toe controleerde de politie alleen of een aspirant geen strafblad heeft... en een bewijs van goed gedrag kan laten zien. De strengere controle wordt ingevoerd om de criminele invloed op de branche tegen te gaan. Zo zouden leden van beruchte motorbendes als beveiliger horecabazen afpersen en bedreigen. Ook waren er beveiligers betrokken bij overvallen op geldtransporten. In de Rotterdamse haven zijn tientallen Greenpeace-activisten opgepakt. Ze proberen te voorkomen dat een Russische tanker met olie uit het Noordpoolgebied er zou afmeren. Maar de politie maakte een einde aan de actie. De activisten zijn tegen oliewinning in het gebied omdat die slecht zou zijn voor het milieu. Nederland staat op de eerste plaats van landen met de meeste persvrijheid. Het is een gedeelde plek. Ook Zweden en Noorwegen staan op nummer 1. Het is voor het eerst dat Nederland bovenaan de lijst staat. Die wordt elk jaar gepubliceerd door de organisaties Free Press Unlimited en Freedom House. Nederland is eerste geworden omdat de diversiteit van de media groot is... en omdat buitenlandse media hier goed toegankelijk zijn. Het weer in het noorden is het bewolkt en valt soms regen of motregen. In de rest van het land breekt de zon door, maar kunnen later vandaag wel buien vallen, mogelijk met onweer.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 En we hebben de eh, reguliere Cliff Hit en die is in het tweede uur. Meteen even een oproep aan de luisteraars. Is er iemand in bezit van een stressballetje? Kom het even brengen, want Ruud heeft het hard nodig. Hij heeft twee uur lang zonder internet gezeten. En dat trekt het niet langer. Moet hij morgen met twaalf koffers vinyl de, trein in. Gaan we niet doen natuurlijk. Eh, we beginnen zo meteen even gezellig met de status quo.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 Because you're mine, I walk the line. tie that binds because you're mine. I walk the line. We begonnen deze uitzending met eh, de Status Quo en What You're Proposing uit 1980. En het kwam van de, het album Just Supposing. daarna Johnny Cash en I Walk the Line uit 1956. En dit nummer stond 43 weken in de Billboard Hot 100. Verkocht meer dan 2 miljoen exemplaren. Dus daar heeft Johnny behoorlijk veel succes mee gehad. Eh, dames eh, zijn behoorlijk aan bod vandaag. En de eerste is Bojura. 1967 de zangeres Bojura en de componist George Koymans. We zijn toe aan de top 50, de top 40 van, ik noem het weer, verleden week deed ik het al. En dan nou weer, de top 40 van 50 jaar geleden. We hebben 40, eh, pardon, vier nieuwe binnenkomers. En die zitten allemaal in de onderste regionen van 30 tot en met 39. En eh, we beginnen altijd met de onderste en dat is 39. Dave Barry met Baby It's You. It's not the way you smile, I touch my It's you in 1964 op 1 mei 2, eh, 1964. Nieuw in de top 40, de Engelse top 40 op 39. Dave Barry en Baby It's You. Eh, ik moet eerlijk zeggen, ik hoor toch liever de uitvoering van de Shirelles. Maar dat is allemaal persoonlijk. Hoeveel keer zal er een Italiaans nummer in de Engelse top 40 zijn verschenen? Nou, in 1964 in ieder geval wel... Want toen had Ciliola Cinquetti het Eurovisie Songfestival gewonnen. En zij kwam in Engeland binnen nieuw op 36 met Nonoleta... Mi, mi, mi, mi, mi, nog even. Nonoleta Perramarti. perushi per te. Eerste grote hit voor La Cinquetti, Non Per Amarti, nieuw op 36 op 1 mei 1964. Zat daarna nog één hitsingle, Il Primo Bacio, en daarna In de Vergetelheid. Ehm, op nummer 31 kwam nieuw binnen Roy Orbison en dan heb je het over echte zangers. It's over. Your baby doesn't love you anymore. Golden days before they end. Whisper secrets to the wind. baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, send falling stars that seem to. The Big O and It's Over. En dan krijgen we meteen de hoogste nieuwe en die staat één plaatje hoger slechts. Ook van een eh, niet onbemiddelde zanger qua stem en qua financiën zou ik maar zeggen.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 d'eau aux confins du Colorado. Et le Golden Gate s'endort sur Alcatraz traîne encore des sanglots couleur de prison. Monsieur Caril Chessman est mort, mais le doute subsiste encore avait-il raison ou bien tort So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. Le Queen Mary est un hôtel et les collines se souviennent des fastes de la dynastie qui de Garbo jusqu'à Bogie faisait résonner ses folies. So far away from I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. shadow, but a shadow, a shadow. Pauvre Madame Polanski, d'un seul coup on t'a pris de vie. Mais qui donc s'en souvient ici? C'est l'hiver à San Francisco, je ne trouverai le repos qu'aux confins du Colorado. So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow. a shadow. Matchbox is eh, multilingual, Engels, Italiaans en Frans achter, achter elkaar. En allemaal heerlijke muziek. Nicolas Peyrac en So Far Away from L.A. Als je nu denkt van eh, we gaan opname beluisteren van wegwerkzaamheden... dat is het niet helemaal. Het is gewoon Captain Sensible en uh, What? his work, but the pile driver man drove me berserk. He said, Captain, I said what? He said, Captain, I said what? He said, Captain, said what? He said, Captain, said what you want. Once a lifetime, twice a day. If you don't work, you get no pay. I've been to the east, I've been to the west, where the girls I like most are the ones undressed. Well, hello, Adam, where you been? I said, stand aside, cause I'm a feeling mean. I had a gut full of you and I'm a feeling said, What? He said, Captain. I said, What? He said, Captain. I said, What? He said, Captain. I said, What you want? Said, Captain. Said, what? Said, Captain. Said, What? Said, Captain. Said, What? Said, Captain. I said, What? He said, Captain. I said, What? He said, Captain. I said, What? He said, Captain. I said, What you want? Captain as it was. Dus dat was Captain Sensible. En in het gewone leven was hij bekend onder de naam Raymond Burns. En What? Eh, we zijn toe aan de tip van Willem. En die komt uit 1977 van het album News of the World. Gecomponeerd door John Deacon. En dan weet je al dat het over Queen gaat. Spread Your Wings. Willem kan het niet horen, want eh, die zit op dit moment in de auto onderweg naar Oostenrijk. Maar volgende week, of tenminste de komende week als hij eh, aanwezig is daar ter plekke. Dan kan hij gewoon via internet luisteren. Als dat werkt, tenminste. Hier is Queen. Sammy was low, just watching the show. aan elkaar. Iedereen, ieder jaar opnieuw. We koesteren het. Herdenken het. We vieren het. Omdat het misschien wel het belangrijkste is dat we hebben. Vrijheid. Laat het vuur van de vrijheid branden. 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers. 5 mei vieren we dat we vrij zijn. Vrijheid geef je door. We gaan eh, naar een film en die heet Calamity Jane. Komt uit 19... 53 En daarin zong Doris Day het nummer Secret Love. So I told the friendly star the way that dreamers often do. Just uit de film Calamity Jane. En dat was Secret Love Doris Day. Ofwel Doris Kappelhoff, Still Alive and Kicking. Doug Sam, dat was de, leader van, uh, de leider van de Sir Douglas Quintet. En ook eh, componist van het nummer wat we nu gaan draaien uit 69, Mendocino. Sir Douglas Quintet is back. We'd like to thank all of our beautiful friends all over the country for all the beautiful vibrations. We love you. me. ZFM. 1979 en de eerste single van The eh, The Dolly Dots. Tell It All About Boys. We gaan naar eh, Amerika, naar de groep Toto. Een nummer van hun eh, album The Seventh One. En de titel daarvan is Pamela. het eh, album The Seventh One was dit de eh, Toto met Pamela. En dan zijn we weer toe aan eh, de, laatste vocale voor dit eerste uur. En dat komt uit 1958, opgenomen in Parijs... door de Amerikaanse groep The Platters.